uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Turkije stopt niet met het aanvallen van de Koerden in het noorden van Syrië. President Erdogan zei op televisie dat de aanvallen mogelijk zelfs worden opgevoerd. De Koerden worden in hun strijd tegen de Syrische president Assad gesteund door de Amerikanen. De VS moeten volgens Erdogan kiezen wie ze steunen, de Koerden of NAVO-bondgenoot Turkije. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat Nederland betrokken raakt bij de gevechten. Een hulpconvoi van het Rode Kruis is aangekomen in de plaats Muadamiya, even buiten de Syrische hoofdstad Damascus. De vrachtwagens hebben voedsel, medicijnen en warme dekens voor de noodlijdende bevolking bij zich. Muadamiya is in handen van opstandelingen en wordt belegerd door regeringstroepen. Het weglekken van gevaarlijk gas bij Shell in Moerdijk was het gevolg van een menselijke fout. Volgens het bedrijf is iemand na reparatiewerk eind november vergeten een afsluiter dicht te draaien. Daardoor kon er zo'n 25 ton ethyleenoxide weglekken. Shell gaat naar aanleiding van het incident een lopend verbeterprogramma versneld invoeren. Op Curaçao is onder grote belangstelling het proces begonnen tegen oud-premier Schotten. Hij wordt ervan verdacht van fraude en witwassen. Het OM zegt te kunnen bewijzen dat Schotten voor meer dan 200.000 dollar aan valse facturen opstelde... om donaties te verdoezelen die hij kreeg van de eigenaar van een casino. De gokbaas zou banden hebben met de Siciliaanse maffia. Vier mannen zijn aangehouden voor grootschalige bankpasfraude. De bende stuurde bedriegelijk echte e-mails waardoor de slachtoffers dachten dat ze een nieuwe pas van hun bank kregen. De oude pas moest opgestuurd worden en wie zijn pincode wilde houden moest die doorgeven. Op die manier konden de bendeleden geld opnemen. Het weer vanavond en vannacht helder, minimumtemperaturen min 3 tot min 5. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de middag kan, het land inwaarts glad worden door sneeuw. Vrijdag verdwijnt de sneeuw en klaart het op en het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Voorlopig stelt de avondspits niet al te veel voor in de Randstad. Dit zijn de files met eh, meer dan een paar minuten vertraging. De A10 Zuid tussen Klap het Amstel en Osdorp 4 kilometer vanwege een oliespoor op de rijbaan. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 6 kilometer. En richting Nijmegen bij de afrit Leerdam nog eens 6 na een ongeluk. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 5 en voor de brug bij Gorkum 4 A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom na een ongeluk bij de afrit Oud-Beierland. 5 kilometer, maar de weg is vrij. De N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 2. En de N206 heemstede meer tussen de A44 en Leiden.